plays one hip at a time like a broken field runner slipping through the line. He likes the way she looks, so he calls a little wife. Says, don't wait up for me, I'll be working late tonight. Wife hangs up the phone, bursts into tears, calls her sister up and cries, get over here sister tells her boyfriend be back in a while Boyfriend wants a beer, the store is just a mile He leaves the motor running, he'll only be a minute His car drives away with teenagers in it The driver tells his buddies, got one life to live They scream into the night, let's get it over with Cause and effect, chain of events All of the chaos makes perfect sense When you're spinning round a big boy in the Shoney's parking lot. He flies through the air, takes out the bank clock. Clock strikes a light pole, transformer sparks. Line guess she saw it all Swears a giant alien has landed at the mall Cops ring up the mayor, says there's panic in the streets We hate to wake you up, but we can't find the chief Mayor says use your head if he ain't in his car He's hiding from his wife down at Smokey's bar Cause and effect, chain of events third rock from the sun Third Rock from the Sun, de cd uit 1994 die Joe Diffie toen uitbracht. En u weet het, soms dan eh, vind ik het wel eens leuk om wat oudere country music te draaien in het programma Country Track. Welkom overigens bij deze uitzending weer twee uur lang gevarieerde country music vanaf die zilveren schijfjes. En zoals ik al zei, wat oudere country music in dit programma. Zeker in dit uur. Amazing Grace, The Maverick Choir. Amazing Grace, how sweet the sound American Melody of Unknown Stars. Dus ze weten eigenlijk niet meer precies wie dit nummer ooit is geschreven heeft. Maar de Maverick Choir, een gelegenheidsformaatje met onder andere Dolly Parton, Vince Gill, Reba McIntyre. Die hebben dat nummer een keer opgenomen en die zeiden van dat lijkt me wel leuk om daar wat geld voor in te zamelen. Mee in te zamelen voor allerlei goede doelen. Nou, dat is ook gelukt hoor. Baby Likes Rocket, The Tractors. Dat is ook iets uit 1994 alweer like a boogie woogie choo choo train. Steve Ripley, hij heeft het geschreven. Train. pocket Baby Choo Choo. Ja, daar zat ik dan nog op te wachten, want ik wist dat dat zou komen. Als ik dan zo op mijn platenkast sta en ik denk zo bij mezelf van wat zal ik nu weer eens gaan draaien, dan is het iedere keer toch weer een eh, moeilijke keuze hoor. Zoveel mooie muziek in de afgelopen jaren gemaakt, dat het steeds moeilijker wordt om te kiezen. Every Little Girl Dream, zo heet de cd die Liza Brokop uitbracht in begin jaren 90. Give me a ring sometimes. sommigen van u al zeggen, ja, de, de tijd dat country nog echt country was. Tegenwoordig is het allemaal een beetje te veel poppy. Sommige momenten ben ik het wel met u eens hoor, maar niet altijd. In this little town there's no skyscrapers There's two stoplights and a once a week paper There's a preacher on Sunday quoting cd Matters of the Heart kwam uit in 1993, de cd van Restless Heart. Maar het zou toch tot 1994 eh, duren totdat ze een aantal hitjes van die cd af konden halen. In 1994 verscheen ook de cd van Darren Norwood. Het was ook zijn uh, debuutalbum, gewoon onder zijn eigen naam. But I'm glad you agreed to see me once again If no one saved but mine while I've got a chance this time I won't tell just what a fool I've been There have been a lot of changes in my life And there's a long list of wrongs I make right But of all the things things I've done Hurting you is still the one Mistake that I keep making in my dreams every night But if I ever love again I know one thing for sure That if I ever love again It won't be like before Cause losing you's the price I pay

today I just want to say It's my belief in what we have That finally set me won't be like I losing years to price I paid To learn that love is only made to give If I Darren Norwood. Ik heb eens even op zijn eh, website gekeken, maar daar zeg ik alleen maar op staan dat hij gearresteerd was. Eh, hij eh, had met zijn trailer gereden en heeft een fout gemaakt. En ja, dat kan, dan, kan in Amerika al heel snel leiden tot arrestatie. Zeker als je je dan een klein beetje verweert tegen de politie. Dat je zegt van nee, het is niet zo. Hm, hm, hm. En dan wordt het al heel snel dat, dat je in de handboeien geslagen wordt. Nou, dat is dus die Darren Norwood ook overkomen. Ik weet niet precies wanneer, want dat kan ik dus niet terugvinden vinden op die, eh, op die website. Ik zei daarnet al van oude muziek en dan zit ik zo voor mijn platenkast en dan kom ik dit nummer weer tegen. Dat draai ik regelmatig, maar dat doe ik ook omdat ik het zo'n ontzettend mooi nummer vind. Alan Chamberlain schreef het, Colin Ray plaatst het op zijn cd Extremes, Man of My Word. I'm a man of my word, I mean what I say. My pledge is my bond That's just my way When you've made a promise To someone who's gone Well, that's when forever Seems a little too long I'm a man of my word And I made you a vow that I'd love you And I can't change that now They tell me I'm free To find someone new I just don't have the heart Cause I gave mine to you was the last sound you heard Well, you know I kept it I'm a man I'm a man of my u nog zo'n uh, prachtig nummer laten horen wat geschreven is door Sandy Knox en Steve Rosen. Terug te vinden op de cd Read My Mind. U heeft haar stem al gehoord, de stem van Reba McIntyre. She thinks his name was John. She can account for all of van eh, Diamond Rio. Diamond Rio Greatest Hits, zo heette deze cd. En daar stond ook op eh, Imagine That geschreven door Derek George en John Tiro. Misschien weet u het al, Trisha Yearwood is heel lang uh, eh, backing vocaliste geweest voor Gar Brooks. En Gar Brooks had toen eigenlijk al een oogje op haar, maar hij was toen getrouwd met een andere dame op een gegeven moment heeft hij gezegd van eh, ik ga toch uh, eens weer meer voor mijn eh, kinderen leven. En daar kwam ook het een het ander. En inmiddels is hij getrouwd met die Trisha Yearwood. In Another's Eyes, the live version. In another's eyes, I'm someone who loves her enough to walk away from you and I'd never cheat And I would never lie In another's eyes Yeah wil niet veel zeggen, maar wat moet er door je heen gaan als artiest als je dit overkomt? Hè? stir up, the band will find you, alright? heeft het geschreven voor Garbrooks Brooks en Trisha Yearwood. En ik zeg altijd, zou je overkomen dat eh, je gewoon moet stoppen omdat het publiek zo uitzinnig is dat je gewoon niet meer boven het gejuich van het publiek uit kunt komen. Nou, ik heb ze hier één keer, althans, die Gar Brooks één keer hier in eh, Nederland eh, mogen zien. En het was werkelijk een feest om daarbij te kunnen zijn hoor. Maar dat heb je ook met deze dame. I begin to think I understand anything we are. You and I have always been, ever and ever. I see myself. that someone just whispered Yeah, I still hear your voice But you're not really here Your memory is like a ghost And my heart is its host I can still feel you just as close as skin Every now and then a place you've touched with your love No one gets close to I can still feel you I can still feel you I can still feel you

Ray, I Can Still Feel You. We zijn inmiddels aangekomen in het jaar 2000 eh, en dat was eigenlijk de tijd dat er heel veel countryartiesten ook een computer ontdekt hadden om het zo maar uit te drukken. Want er werd steeds meer muziek opgenomen en dan losgelaten op de computer en dan werd het allemaal een beetje vervormd. Dat deed deze Lee en Womack ook met I Hope You Dance, maar dit is het origineel. Ze doet het hier samen met de Sons of the Desert. 只是。 2000 van de cd Leon Womack, I Hope You Dance, de titeltrack daarvan. Maar ik heb deze dame eigenlijk al in 1997 ontdekt en ik heb u dat misschien wel eens ooit eh, eerder verteld, maar eh, ik was bij de KRO in de radiostudio eh, tijdens uh, opnames van KRO's Country Time en op een gegeven moment werd dit nummer gedraaid en toen zei ik tegen Jan de Jong van mag ik die cd eens een keer van jou lenen, want dat is toch zo'n mooi nummer, dat wil ik ook wel eens een keer draaien in mijn programma's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 we've not been is dat mooi, uh, de voel van deze Lian Womack. Fogarty, hij heeft het geschreven en Boer Woodruff zet hem op een cd, Desire Road. Almost Saturday night. All we needed was an open road and four good wheels. A sunny day. some time to kill Cruising the highway and no place to go Singing out loud to the radio that Hollywood tan Waved at me from that Chevy van The night seemed like they'd never end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 Bij een serie bomaanslagen in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn zeker zes mensen om het leven gekomen. Er zijn tientallen gewonden. In het oosten en zuidwesten van Bagdad gingen bij elkaar acht bommen af. Dat gebeurde tijdens de ochtendspits in Bagdad. De meeste doden, vooral politiemensen, vielen toen een zelfmoordterrorist zichzelf opblies toen agenten een opgeblazen auto wilden onderzoeken. Vandaag zijn er in Spanje lokale en regionale verkiezingen. Verwacht wordt dat de socialistische partij van premier Zapatero een flinke nederlaag zal leiden. Zapatero ligt vanwege de hoge werkloosheid en forse bezuinigingen zwaar onder vuur. Al dagen wordt door jongeren gedemonstreerd tegen de werkloosheid. Die is hoog in Spanje. Van de jongeren is bijna de helft werkloos. Ook vannacht zijn in verschillende Spaanse steden de protesten doorgegaan. Ondanks het feit dat de dag voor verkiezingen politieke manifestaties niet zijn toegestaan. De betogers hebben de Spaanse bevolking opgeroepen om vandaag niet te stemmen op een van de twee grote partijen. Niet op die van premier Zapatero en ook niet op de grootste rechtse partij, de Partido Popular. In IJsland is onder de grootste gletsjer van het eiland een vulkaan uitgebarsten. Het is de vulkaan Grimsvotten die zeven jaar geleden voor het laatst actief was. Boven de vulkaan hangt een witte rookpluim van 15 kilometer hoog. Geologen verwachten geen grote aswolk die het vliegverkeer zal hinderen. Zoals vorig jaar gebeurde toen een andere vulkaan op IJsland grote hoeveelheden as uitstoten. Het weer in het oosten regen- en onweersbuien, mogelijk met windstoten. Vanuit het westen opklaringen en hier en daar zon, maar later...